Een voorspoedige start. Ember Brandsen met het NOS-journaal. In Sydney zijn twee mannen opgepakt bij een politieactie tegen terrorisme. Een van hen, een man van 20, had volgens de politie documenten bij zich... waarin voorbereidingen stonden voor een aanslag op regeringsdoelen. De Australische autoriteiten zijn extra waakzaam... sinds de gijzelingsactie in een café in Sydney een week geleden... Premier Abbott zei gisteren dat de veiligheidsdiensten na die gijzeling hadden gemerkt dat terroristen druk aan het praten waren. Een Amerikaanse politieman die begin dit jaar in Texas een ongewapende zwarte man doodschoot, wordt niet vervolgd. Dat heeft een jury besloten. De agent schoot de 26-jarige Jordan Baker buiten diensttijd dood. Volgens zijn advocaten betrapte hij de man op diefstal. Er volgde een worsteling en de agent schoot één keer. In de Verenigde Staten wordt al maanden een verhitte discussie gevoerd over het geweld van de politie tegen minderheden. In Libië starten in januari vredesonderhandeling tussen de twee rebellengroepen in het land. Beide groepen hebben daarover een principeakkoord bereikt. Volgens de VN-gezant in Libië willen de milities het escalerende geweld in het land indammen. In het land woedt een machtsstrijd tussen de milities... die samen in 2011 dictator Gaddafi verdreven. Na diens dood ging de strijd om de macht door. Sinds de strijd deze zomer weer oplaaide... zijn er honderden burgers gedood. Tenminste 120.000 mensen zijn uit hun huis verdreven. Homoseksuele mannen in de Verenigde Staten zijn niet meer voor hun hele leven uitgesloten van bloeddonatie. Vanaf volgend jaar gelden er nieuwe regels. Wie een jaar lang geen seks heeft gehad met een andere man komt weer in aanmerking voor bloeddonatie. Het verbod werd in 1983 ingesteld na de uitbraak van de AIDS-epidemie. Het weer bewokt en op steeds meer plaatsen regen of motregen.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 Come show me. Come on, dance jump on it. If you've sexed it and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just op je radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. one more day up in the canyon.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 always wenst jullie allemaal fijne dagen